is van Kesteren met het NOS-journaal. Rusland heeft een oud-medewerker van een Amerikaans consulaat opgepakt. Het gaat om Robert Shonov. Die werkte voor het consulaat in de oostelijke stad Vladivostok. Rusland beschuldigt hem van spionage. Daar staat een gevangenisstraf op van maximaal acht jaar. Sinds de Russische inval in Oekraïne zijn de banden tussen de Rusland en de VS flink verslechterd. Eind maart werd in Rusland nog de Amerikaanse journalist Evan Gershkovich opgepakt. Hij zit ook vast, omdat hij beschuldigd wordt van spionage. Les Miserables en Sweeney Todd zijn de grote winnaars van de Musical Awards. Les Miserables kreeg in het Circus Theater in Scheveningen maar liefst zes prijzen uitgereikt. Waaronder die voor grote, beste grote musical. Freek Bartels won de award voor beste mannelijke hoofdrol. De award voor beste vrouwelijke hoofdrol ging naar Gaia Eikman... die Aida speelt in de gelijknamige musical. Sweeney Todd werd bekroond tot beste kleine musical... en won daarnaast nog drie prijzen. Een Tunesische oppositieleider is veroordeeld tot één jaar gevangenisstraf voor opruiing. De 81-jarige Rashad Ghanouchi is een van de belangrijkste tegenstanders van president Saïd. De oppositieleider werd vorige maand opgepakt voor samenzwering tegen de veiligheid van de staat. Daarna werden alle kantoren van de oppositiepartij gesloten. Said werd in 2019 gekozen tot president van Tunesië. Sindsdien trekt hij steeds meer macht naar zich toe. Eerder dit jaar werden al meer dan 20 critici van de president opgepakt. Veel mensen zijn na het beëindigen van de coronamaatregelen niet meer gaan sporten. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van NOC-NSF. In totaal zijn er 700.000 mensen gestopt met wekelijks sporten... terwijl ze dat voor corona wel deden. Vooral jongeren tussen de 13 en 18 jaar vonden hun weg niet meer terug naar de sportclub. Dat geldt ook voor mensen met een lagere of middelbare opleiding. Het weer deze nacht koelt het af naar een graad of 7.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 Kom work, work, work I can hear the couple fighting right next door Their angry words sound clear through thin walls Around midnight I heard them shout unfaithful one because of me. I heard him shout, who is he? She mumbled low.